René van Brakel met het NOS-journaal. De Franse justitie is een terreuronderzoek daar vanochtend in Toulouse. Justitie vermoedt dat er een verband is met twee schietpartijen afgelopen week... waarbij drie militairen werden gedood. Daarbij zou hetzelfde wapen zijn gebruikt. In Toulouse werden vanochtend drie kinderen en een volwassene doodgeschoten. De dader vluchtte op een scooter, net als bij de andere schietpartijen. President Sarkozy is naar de school in Toulouse gegaan... en sprak van een nationale tragedie. In Elslo in Zuid-Limburg heeft een grote brand gewoed in een timmerfabriek. Er wordt iemand vermist die vlak voor de brand nog in de fabriek was. Volgens de brandweer is het nog te onveilig om de fabriek in te gaan. Voorafgaand aan de brand was er een grote explosie. De timmerfabriek ligt naast een dansstudio die door de brand ook beschadigd is geraakt. De hoofdverdachte van de duinbranden in Schorel en Bergen wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft te weinig bewijs. Sinds mei 2009 woedde er in het duingebied tientallen branden. De man heeft daarvoor verschillende keren vastgezeten, maar werd telkens vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Dat er geen duinbranden zijn gesticht in de tijd dat de man vastzat, is volgens het OM geen bewijs. In het noorden van Noorwegen zijn twaalf skiers getroffen door een lawine. Zes van hen liggen vermoedelijk onder de sneeuw. Mogelijk zijn het Fransen. Er is een grote reddingsactie op touw gezet waarbij de hulp van het leger is ingeroepen. Lawines komen in deze tijd van het jaar vaak voor in Noorwegen. Een familie uit Sittard wordt verdacht van de moord op twee Irakezen. In de zomer van 2009 zou de familie in Duitsland een Irakees hebben vermoord met een mes en een pikhouwwiel. Het tweede slachtoffer werd doodgeschoten. Beide lijken zijn volgens het OM opgelost in een ton met zoutzuur waarin dagelijks werd geroerd om het proces te versnellen. De vader en dochter van de familie zijn voortvluchtig, de moeder en twee zonen zitten vast. Het weer vanavond helder. Vannacht aan de grond op veel plekken lichte vorst. Morgen eerst mist, later zonnig en tussen de 10 en 13 graden. Dit was. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de ring Amsterdam, de A10, tussen Geusbad en Knoop het Koenplein 3. Tussen Rij en Diemen ook 3. En tussen Knoop Watergasmeer en de Zeeburgtunnel ook 3 kilometer. A12 Utrecht naar Arnhem, tussen knopend Lunetten en Driebergen 5 kilometer. En richting Den Haag staat 3 kilometer tussen Woerden en Nieuwebrug. A15 Europort richting Rotterdam tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 5 kilometer. En richting Europort 3 kilometer tussen Hoogvliet en Spijkenisse. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Spaanse Polder en Rotterdam Centrum 3. En verderop 3 kilometer bij Moordrecht. En de richtinghoek van Holland, daar staat tussen knooppunt Gouwen en Plein 10 kilometer na een ongeluk. Bij knooppunt plein is maar één rijstrook open. Verkeer in de regio Utrecht kan het beste bij knooppunt Gouwen omrijden via Den Haag. A28 Utrecht richting Amersfoort, daar staat 3 kilometer bij de afrit Maarn. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer.